Snoep en ijs in je winkelwagen werden zelfs goedkoper. Volgens het voedingscentrum is het nu echt tijd voor een suikertax. Nou, ook zou gezond eten goedkoper moeten worden. In Amsterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht tegen zinloos geweld. Een week geleden werden daar vijf mensen op straat neergestoken. Een man van 64 kwam om het leven. Ik was vijf minuten vanaf eh, toevallig een hondje aan het uitlaten toen het gebeurde. Ik blijf met vragen zitten. Had ik zijn hand kunnen vasthouden, iets kunnen doen? Dus daarom ben ik hier. Zijn nabestaanden hadden de tocht georganiseerd. Een man van 29 zit vast voor de steekpartij. Misschien heb jij er ook wel weer last van als je ochtends in de auto stapt. Het aantal files is de laatste weken flink toegenomen. In de Telegraaf staat dat de ANWB Verkeersinformatie nu als vanouds de hele dag files registreert. Ook pakken we weer vaker de trein. Afgelopen week was het op sommige dagen niet eerder dit jaar zo druk in de coupé. Een YouTuber uit India is opgepakt omdat hij zijn hond aan heliumballonnen had laten opstijgen. In een filmpje bond hij het hondje vast aan een tros met heliumgevulde ballonnen. Bij het loslaten steeg de hond op naar de tweede verdieping van een gebouw. 3, 2, 1, Een dierenrechtenorganisatie kon er niet om lachen en diende een klacht in. De politie pakte de YouTuber op voor dierenmishandeling. In een nieuwe video zegt hij dat hij beïnvloed werd door andere YouTubers die soortgelijke stunts uithaalden. En dat hij echt een dierenliefhebber is en dat zijn hondje als een kindje voor hem is. Het weer, het is weer mooi weer. Droog, best wat zon en een gaat of 19. De komende dagen gaat de temperatuur verder omhoog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het is mistig vanochtend op een aantal plaatsen.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 De GGD noemt het onfatsoenlijk, maar had er ook wel rekening mee gehouden. Eten en drinken werd de afgelopen tien jaar gemiddeld 18% duurder, blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van gezond eten stegen harder dan die van ongezond eten. Snoep en ijs werden zelfs goedkoper. En vanavond om 7 uur is er weer een persconferentie over hoe de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen eruit komen te zien. Eerder werd al bekend dat alle seinen op groen staan om op 5 juni verder te versoepelen.